Paleis. Volgens televisiezender Al Jazeera groeit ook het aantal militairen, maar tot nu toe wordt er niet ingegrepen. Wel heeft het leger de weg naar het paleis afgezet. Ook in andere Egyptische steden, zoals Alexandrië en Suez, wordt massaal gedemonstreerd en hebben betogers een aantal regeringsgebouwen omsingeld. De betogers zijn ondanks een oproep van het leger niet van plan om te stoppen. De legerleiding stelde vanochtend in een verklaring dat de rust in Egypte moet terugkeren en dat het volk weer aan het werk moet gaan. Pas als de protesten ophouden zal het leger de noodtoestand opheffen die al 30 jaar van kracht is. Rijksambtenaren gaan actie voeren voor een betere CAO. Dat heeft de Avocabo FNV aangekondigd nadat er een ultimatum aan minister Donner was verlopen. De bonden willen 2% meer loon, maar Donner wil vasthouden aan de nullijn. Verder wil de vakbeweging de verzekering dat er bij reorganisaties geen gedwongen ontslagen vallen. Donner zegt dat hij vanwege de moeilijke economische situatie de eisen niet kan inwilligen. Hoe de acties van de ambtenarenbonden eruit gaan zien is nog niet duidelijk. De bouw van een nieuwe kerncentrale kan rond 2015 beginnen. Dat schrijft minister Verhagen aan de Tweede Kamer. Verhagen had eerder al aangekondigd dat hij zo snel mogelijk een vergunning wil verlenen voor een tweede centrale. Er zijn twee energiebedrijven die overwegen een vergunning aan te vragen. Allebei denken ze aan Borselen, waar al een centrale is. Het weer, het is bewolkt en de temperatuur ligt tussen de 6 en 10 graden.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 Daardoor wijken veel betogers uit naar andere plekken, zoals het